Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Wordt bereikt over de schuldencrisis. In ruil voor verhoging van het schuldenplafond met bijna 2,5 biljoen dollar wordt voor ongeveer hetzelfde bedrag bezuinigd. Voor president Obama is het compromis niet ideaal. Maar, zo zei hij, het voorkomt in elk geval dat de federale overheid vanaf morgen zijn rekeningen niet meer kan betalen. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten wel nog instemmen met het akkoord. Het nieuws zorgde meteen voor een opleving van de beurzen in Azië. 50 van de 56 leden van de motorclub Satudara, die zaterdag in Amsterdam waren opgepakt, zijn weer vrijgelaten. Zes zitten nog vast. De politie had de mannen aangehouden nadat een politiecontrole was uitgelopen op een vechtpartij. Er waren aanwijzingen dat de Satudara-leden de confrontatie zochten met de Hells Angels. Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek te krijgen. Ook kunnen consumenten niet meer ongelimiteerd bijlenen boven de waarde van hun huis. Door een nieuwe gedragscode voor banken en verzekeraars die vandaag ingaat, worden de regels voor hypotheken strenger. Dat is bedoeld om mensen te beschermen tegen hoge leningen die ze niet kunnen terugbetalen. In de woning in Emmen, waar gistermiddag een explosie plaatsvond, zijn verdachte stoffen gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft de stoffen meegenomen naar een braakliggend terrein waar ze tot ontploffing zijn gebracht. De knal in de woning is waarschijnlijk veroorzaakt doordat er explosieven in huis lagen. Twee mannen zijn aangehouden. Het bloedbad dat het Syrische leger heeft aangericht tegen anti-regeringsbetogers heeft geleid tot felle internationale kritiek. Alleen al in de stad Hama zijn zeker 80 doden gevallen. President Obama heeft de Syrische president Assad volledig incompetent genoemd. Verschillende landen kwamen met een scherpe veroordeling. Duitsland wil de zaak laten onderzoeken door de VN-veiligheidsraad. Dan het weer vrij zonnig en een middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het binnenland. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.